Annette Schut met het NOS Journaal. Premier Schoof heeft in een debat duidelijk afstand genomen van PVV-uitspraken over de Amsterdamse burgemeester Halsema. Hij zei dat het kabinet burgemeesters volledig steunt en misschien wel in het bijzonder de burgemeester van Amsterdam. PVV-leider Wilders twitterde maandag, naar aanleiding van een pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam, dat Halsema van hem het land uit mag. En eerder vandaag zei PVV-kamerlid Deen dat de burgemeester ontslagen moet worden. Premier Schoof benadrukte dat dergelijke verzoeken hem echt veel te ver gaan. In Sneek zijn vanavond meerdere mensen aangehouden. Ze waren betrokken bij vernielingen en het aansteken van zwaar vuurwerk, zegt de politie. Het zou om jongeren gaan die al een paar avonden op rij onrust veroorzaken in de stad. Ze zouden in Sneek ook containers in brand hebben gestoken. Volgens de Amerikaanse president Biden kan orkaan Milton de zwaarste storm van deze eeuw worden. Milton koerst op Florida af en komt naar verwachting over een paar uur aan land. Ook riep Biden bedrijven op geen misbruik te maken van de situatie... en mensen niet te veel te laten betalen voor benzine en andere noodzakelijke aankopen. De weduwe van André Hazes, Rachel, wil niet dat haar zoon nog langer de naam André Hazes gebruikt. Ze wil dat hij zich als artiest Andreasus junior noemt. Rachel beheert de merknaam van haar overleden man. Ze heeft haar zoon André, met wie ze al jaren een moeizame relatie heeft... gesommeerd om niet langer de naam van zijn vader te gebruiken. De zanger is volgens RTL Boulevard ontzettend aangeslagen. Hij braadt zich op een reactie. Het weer. Vannacht valt er in Limburg is nog regen met kans op plaatselijk wateroverlast. In de loop van de nacht wordt het daar overwegend droog. In de kustprovincies komen ook enkele buien voor. In de rest van het land is het droog en is het een graad of 11. De dag begint zwaar bewolkt en er trekken weer buien over. De wind is matig en de zon die laat zich pas in de middag af en toe zien.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 baby, honestly Uh. I want to deedle deedle dee A deedle deedle dee Oh, oh Sheila Oh Sheila Oh, Sheila Oh Sheila Oh, baby, love me right Let me love you till the dead of night that you let the others be Cause with you is where I got to be Yeah, oh, baby Understand that I want to be the only man mm.